Eefje Kunnen met het NOS Journaal. In de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan... is voor de tweede keer in twee dagen een zelfmoordaanslag gepleegd. Er zijn zeker 19 mensen omgekomen. 60 mensen raakten gewond. De aanslag was gericht op Afghaanse militairen, Taliban-strijders en burgers... die samen het suikerfeest aan het vieren waren... Vanwege de afsluiting van de Ramadan namen het Afghaanse leger en de Taliban eerder een staakt het vuren in acht. Na de aanslag van gisteren, die aan 36 mensen het leven kostte... werd het staakt het vuren eenzijdig door Afghanistan verlengd. De Taliban weigerde dat. De zelfmoordaanslagen in Jalalabad lijken het werk te zijn van terreurgroep IS... die sterk in de regio aanwezig is. De taxichauffeur die gisteren in Moskou acht voetgangers aanreed... had al 20 uur niet geslapen, heeft hij gezegd tijdens een verhoor. Hij zegt dat hij daardoor in slaap was gevallen achter het stuur... De 28-jarige chauffeur stond te wachten in de buurt van het Rode Plein. Plotseling draaide zijn auto de stoep op. Acht mensen raakten gewond toen ze geschept werden. De man rende vervolgens weg, naar eigen zeggen omdat hij bang was voor de reacties van omstanders. Korte tijd later werd hij opgepakt. Artsen zonder grenzen vindt dat Italië en andere EU-lidstaten schandelijk gefaald hebben in een omgaan met de migrant op het schip Aquarius. De hulporganisatie bedankt Spanje daar mochten de migranten aan land komen nadat Italië en Malta hen de toegang hadden geweigerd. De ruim 600 migranten van de Aquarius kwamen vandaag aan in Valencia. En Mexico heeft voor een stunt gezorgd op het WK voetbal. Het land heeft in zijn eerste groepswedstrijd regerend wereldkampioen Duitsland verslagen. Het duel eindigde in 1-0. Lozano scoorde de goal voor Mexico in de 66ste minuut. Duitsland kreeg in de tweede helft nog een paar goede kansen, maar wist niet te scoren. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen en dinsdag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het iets warmer, 19 tot 23 graden.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 Save my vocals for celebration when my missions are complete. No need to vocally express a thing when my mind already demanded it to be. I'm searching and wanting that something raw. It's out there, I've seen it before. But this time, I want to manifest my thoughts. And I don't need someone's stamp of approval, it already passed inspection sanded to define the rules, able to withstand the unplanned. So here I am, I am, I am. So here I am, I am, I am. I, am. I have no regrets. I was simply living, living, living. Music. watch my feet don't move. Play the blame game. My conclusion was you. Wasted time, such a misspent youth. Just a day's rain. I was drowning under you. What a beautiful waste of time you were. Pleasure, pain that made it worth the. So turn up your heat. Sorry. shot. Line me up and shoot to kill. What a beautiful waste of time you were. Pleasure, pain that made it worth the hurt. What a wonderful place for me to learn. And if you turn up the heat, I like the burn. So go turn up your heat. hip shaking cuties now. Talking about some fascinating, devastating beauties now. All the soul brothers, jitterbuggers, hip cats, in fancy hats, and pretty girls with pretty smiles, all decked.